that with time, you get your life back in order. Everybody okay? I found a man that was floating in his house with, another, with his brother, floating on a mattress for two days. Alive. Alive. Na de storm. Een serie radioreportages over de nasleep van orkaan Katrina. I'm so tired of this, but it's finally almost over. Verslaggever Gerrit Kalsbeek volgt de familie Hingle die eind augustus op de vlucht sloeg voor de orkaan Katrina. Vandaag eh, aflevering 3 van deze serie Na de Storm. Ernest Hingel, bijgenaamd Red vanwege zijn lichte complexie... is met vrouw Brenda en dochter Terry Lynn terechtgekomen in een vakantiehuisje... op het terrein van het waterpretpark De Schlitterbaan in New Brownfels in Texas. New Orleans is een eindweg. Als je er niet kan overnachten, is het zaak middernachts te vertrekken... overdag daar je zaakjes te regelen... en voor de avondklok weer richting Texas... waar je dan diep in de nacht terugkeert. In deze aflevering gaat Red voor het eerst naar huis... om de schade te bekijken en papieren te halen. Connecting people. Connecting lives. Connecting New Orleans to the world. We want you to know that after Katrina, we're committed to rebuilding New Orleans better than ever. This city is our home, too. Het is een lange, lange rit van New Braunfels naar New Orleans. Rond middernacht zijn we vertrokken, zodat we bij daglicht de stad bereiken. We gaan voor het eerst sinds de storm naar huis om te kijken hoe de boel erbij staat. En op papieren, foto's, wat kleren en andere spulletjes te halen. Maar eerst langs de shop van schoonzoon Eddie, want die schijnt geplunderd te zijn. I think they minor, minor damage caused from the hurricane. But after, you know, everybody left, well, you got looters, got free rent to everything. So they just looted the store. Dus eigenlijk was er maar weinig schade van Katrina, maar daarna is gewoon geplunderd. Ik hoorde gisteren op het nieuws dat er eh, wordt onderzocht of agenten ook geplunderd hebben. En ik, ik vraag haar net of, die, of daar verbaasd over is. No, no. You had a lot of crooked police in the city. The government really was corrupt because all they was worrying about was making money. Sometimes they would arrest you just to put you in jail so they can make money off you because it'll cost for you to get out. They charged me one day for being drunk, and I don't drink. Ze willen gewoon geld verdienen. Ze hebben een keer gearresteerd omdat hij dronken was. Terwijl hij drinkt niet eens. You know, I said, how you can do that, man? I don't even drink. Well, I, I can do that, because I want to do that. I said, well, I don't think you can do that. Inmiddels is de zon opgegaan. En langs de weg zien we de brokken die orkaan Katrina veroorzaakt heeft. Look, look, the look how the roof is peeled off that building en de takken zijn geschoren. is is peeled dog. De wind blew all of it off. Look at that, look, look, at this sign. All oh, this building. god, een hele stalen constructie om, opgeknakt als een... That's steel. That's steel. ben. Omgeknakt als een paar Scrap metal, including sheet metal, aluminum, appliances and automobiles damaged during Katrina can be brought to Mississippi River Recycling. Two locations, Peters Road in Harvey next to Boomtown Casino and on River Road in Laplace. All right, certain areas are closed off, so we might have to get escorted to Ellie's store. We may have to get escorted to my house. My house, but my house is in the inner city. I don't know what my house looked like. But I know my house didn't sustain no water damage. What's that? Het is nu kwart over negen s ochtends. Ontzettend lange rit. Wel te hopen dat we de stad in kunnen dan. Maar goed, we wachten op een eh, politieman. een partner van Eddie. De schoonzoon van Red. En die zou ons door moeten kunnen loodsen. As you return to New Orleans to assess damage, Energy may have turned off gas service at your meter. If you do smell gas, leave the area immediately and call 1 800 Energy to report the leak. Nou, eh, die shop. De rol rolluiken zijn gesloopt. En er binnen is het een ongelofelijke zooi. Daar hangen nog wat rekken met kleren. I mean, it was, it was a retail store. We had uniforms all over. Uh, we had a register. We had tennis shoes, Nike tennis shoes. I don't know. I don't even know what they expect once I go through here. Het is een total mess, hè? Het is een ongelofelijke troep. Yeah. Het was een winkel met allemaal kleren, schooluniformen, tennisschoenen. We basically just taking pictures now so that we could start the process with the insurance companies. Uh-huh. And see what's what. Gaat er nu om wat geld terug te krijgen van de verzekering? Huh? zaklantaarntjes gaan we nu de winkel binnen. Met mondkapjes voor de vreselijke lucht. En het is een ontzettende ravage. Zeg, kleren op de grond, helemaal ver, verfrommeld en vertrapt. Andere kleren hangen nog in rekjes, maar die zijn we besmeurd. Ah, oh, een gore lucht hier. Ja, yeah, horrible smell. Lucht van verrotting hier. de gadver. As more news about the devastating human impact of Hurricane Katrina is known... We at State Farm recognize the personal tragedy of this event. When you're able and ready to report your claim, please contact your State Farm agent as soon as you can. Allstate would like to express their concern for those affected by Hurricane Katrina. The Allstate Catastrophe Team is standing by, ready to help you with your claim. Due to Hurricane Katrina, AAA Insurance is experiencing a large volume of claims. To help, they've added additional resources to process your claim as quickly as possible. If you're a Northwestern Mutual policyholder affected by Hurricane Katrina, Northwestern would like you to know that your insurance protection remains in place. Insurance will cover all this? Ga je verzekering dit betalen? No, it won't cover all of it, no. Um, a lot of the business insurance policies that a lot of people had here in the city was real expensive. So we were only able to insure what was efficient for the business to operate. So I know for a fact it won't cover the total loss. Omdat de verzekeringen zo duur zijn, hebben ze alleen dat verzekerd wat nodig is om, eh, de zaak eh, gaande te houden. Dus eh, dan gaat een hoop geld verloren hier. That's nou, terrible, man. Louisiana officials are now estimating that Hurricane Katrina destroyed 160,000 buildings to floods and winds. It's estimated the storm totaled over 350,000 cars and other vehicles. See my two bikes on the porch? Oh, these guys. bakstenen rijtjeshuis met op eh, één hoog een balkonnetje. Zo zou ik het huis willen omschrijven. De door is open. Dus zijn open. Hoor je Hoor je Oh man, mijn door open. My door open. Daar is hij niet blij mee dat zijn deur open stond. Ik wil hem in kick dit in. De kick dit in. Toen was de achterdeur open getrapt. Dit is not mijn stuff. Dit is not your stuff? No. Loot this stuff and put it in here. Dat is helemaal een mooie boel. Het is gewoon gejat spul van de winkel, om in dozen nog. Wat is dit? Dat is bugs. Bugs? is allemaal, allemaal beestjes op de koelkast. Een heleboel beestjes. Ja, mijn wife never weer Maar Maar didn't steal anything? Ze hebben niks gejat? TV staat er nog. Het strange dat ik je door in. Wat gek dat ze je deur hebben ingetrapt. En, en de deur downstairs was open, de deur beneden was open. En er staan er gejatte spullen hier. Beetje onnozele spullen wel, maar... Het is gewoon een soort, soort spuitbus om bruin te worden. But is een city, especially for black people. Ten, ja ten, You <laughs> can... Hey. een merkwaardige situatie. De voordeur was los en de achterdeur ingetrapt. Maar er wordt niks vermist. Sterker nog, er staat een doos met spulletjes die niet van de familie is. Een pakket met 24 magnetronbakjes, schoonmaakdoekjes... en drie spuitmachientjes met verf om je huid een bruin kleurtje te geven. Door het raam zien we dat ook wat andere buren gearriveerd zijn om hun huis te inspecteren. We gaan naar beneden voor een hartelijk weerzien. Zo grappig, want net komt hij allemaal weer buren tegen... die allemaal informatie uitwisselen. Van eh, de buurvrouw die zat in een bejaardencomplex in Mississippi... is eh, opgevangen. Die komt hier wat andere buren tegen. De buurvrouw heeft een prachtig blauw mondkapje. Dezelfde kleur als haar broek. Hallo. yeah. skirt wouldn't have none of this. All this Kathy trash. It was so mm -hmm. clean. Kathy brought her barbecue grill out. We barbecue because the lady barbecue. right there, she had a lot of children. Yeah. And uh -huh. they didn't uh-huh. have nothing to eat, so that's when we everybody brought stuff from their house and we was barbecuing and stuff. And then all of a sudden, like they just had a little. So the nighttime. We walking at nighttime. A little water. Wait, <laughs> wait, A little water. It just bigger and bigger. And then it just was rising and rising. Like, then the water got high, and then we were like, they say they're gonna open up the flood canal or something. Yeah, for, yeah. The but they, they said the water was gonna get 40 feet. Get so we walked. Get on the interstate. Yeah, so Go we walked all through the water and so y'all stood on some the of the people up there on the bridge. Yeah, yeah. I figured that. Yep. Right But at nighttime, we had to come off the bridge because we didn't want to get hit by a car. Because yeah. they were going so fast. Then we came back. We here on the um, radio. we're gonna say a national, prayer, for New Orleans. We like, we gotta get up out of here. <laughs> Gek was direct na de storm. Er was eigenlijk niets aan de hand. Ze gingen ze hier buiten barbecuen. Er was ook helemaal geen troep, was gewoon schoon. En eh, hier verderop was een eh, moeder met heel veel kinderen. Die hadden geen eten, dus iedereen die bracht wat. En dan gingen ze hier barbecuen. En, en toen ineens kwam er water en nog meer water en nog meer water. En toen hoorde ze op de radio van, we zullen nu een nationaal gebed bidden voor New Orleans. En toen dacht ze, oh, oh, nu moeten we wegwezen. <laughs> That was time to go, Harry. <laughs> Dit verhaal heeft me nog het meest verbaasd. Je denkt, storm, orkaan, vloedgolf, allemaal in één machtige ramp. Maar nee, voor Red is het het zoveelste bewijs. Het verhaal heb ik van veel mensen eerder gehoord. De autoriteiten hebben de sluizen expres opengezet om de French Quarter, chique, dure toeristentrekpleister, om dat gedeelte van de stad te redden. Maar dat plan mislukte. Ze zetten de sluisdeuren een beetje open, maar alles begon te schudden en te trillen. En toen ging het mis. They opened some of them gates so they wouldn't flood that French Quarter. Dit, hebben ze expres onder laten lopen. To dus save the French Quarter. Yeah. All right the water. we got all it? They got some uptown too. Certain, but see what happened. See uptown, it backfired on them when they tried to open that 17th Street canal. They tried to ease it open, but the gate broke. So that's how Carrollton Uptown got flooded. Oh, okay. Dat ziet het niet zo zitten dat hier heel snel weer bewoond wordt. Dat, hij zegt de grond is helemaal vervuild met troep en chemisch afval en, en lijken. En, het moet opgeruimd worden. too much damage. See, all right, see this dirt, this dirt is contaminated. Yeah. They gotta dig this shit up, throw this shit away, put new dirt down here. Suppose your child come here playing, fall out in this dirt. It's contaminated. That's why I don't want no children. It's contaminated. You got dead bodies, urine, waste, human waste drain, sewage, chemicals, everything else. Mold poses potential health risks, including allergic reaction, asthma, and other respiratory complications. Symptoms include nasal stuffiness, eye irritation, wheezing, and in more serious cases, fever, shortness of breath, and lung infections. So it was a neighbor reunion. Yeah. This man here just moved Hier is het Mardi Gras kostuum. Helemaal intact, gelukkig. En all this hand sewed, everything your hands. Dat is allemaal handgenaaid. Maskers met allemaal kralen en... In ongelooflijke kleuren, beautiful colors. Blauw, diep blauw, felrood, oranje. Het moet heel zwaar zijn. Moet must be heavy to carry or not? Oh yeah, it's heavy. Heavy. You have to dance and walk all night with it. About 150 pounds. 75 kilo, mijn god. Hey. grote opluchting van Red is zijn carnavalspak onbeschadigd. Het maken van deze gigantische kleurrijke kostuums is zijn grote passie. Als klein jongetje zag hij hoe een meneer deze kostuums maakte en hij dacht, dat wil ik ook. Maar hij was te verlegen om te vragen of hij bij die meneer in de leer kon. Maar hij keek en hij keek en heeft het zichzelf geleerd. En was Katrine niet gekomen, dan had hij vandaag zeker aan een kostuum gewerkt. Zoals iedere dag. En de reden dat ze allemaal van die prachtige pakken dragen met carnaval... dat is om de indianen te eren. Want elke keer als een slaven ontsnapte, dan werden ze door de indianen verstopt. <laughs> But this here, we did that to honor the Indians for helping us. Because they used to hide us. And this is voor Mardi Gras, is in February, hè? Right. February, February met carnaval. Dat, heet Mardi Gras. Dat betekent mhm. vette maart, geloof ik. Feathers, sequins, gemaakt van beads veren en kralen en, en, en parels. En pearls. How long time does it take? A year. Het duurt een jaar om die dingen te maken. Make one. Every day. Ja, dus elke dag ben je bezig met carnaval. All right, now, every day we might come home from work. Sit at the table maybe one, two hours, maybe three. You're so. All right? then when it comes to about Christmas time, you're almost finished. So now everything is getting put together. And that's my job. This is mine. Hoi. This was coming up this year. Oh, dat zijn modellen. Een groot, mooi groot schip. Een haai, shark. All right. But all this, everything you see up there sold is sold on this. Karton genaaid al die kralen. Sold on this. Als je zo'n prachtig pak gaat maken, dan maak je eerst een model van karton. En dan fout hij het, zodat het driedimensionaal wordt. Hup, allemaal grote felle karton haalt hij nu tevoorschijn. Yeah, I got, I got stuff on cardboard already. All I had to do is Start sewing, because I had them Drew stuff already. You will keep this for the next Mardi Gras? If we come back. I thought you would come back. I thought you'd come back. komen. Nothing sure. That's all to say, bro. Louisiana One Call reminds everyone involved in reconstruction, please dig safely. Wait 48 hours, respect the marks, and dig with care. Power lines, pipelines, and other underground facilities may have been moved by Katrina's winds and high water or during disaster recovery. Again, dig with care. We gaan alle papieren in een grote tas. Insurance papers? Or? Insurance paper, personal papers, business papers. Verzekeringspapieren, persoonlijke papieren. Herinneringen. Ja, de fotoalbums. That's a lovely picture. What a mooie foto. That's rare. You don't have too many pictures with me. No? No. All I'm doing is just stacking them in. How old Bella? Uh-huh. Then why she forgot was in there. Mm-hmm. Oh, nog me papier. And that's one thing she wanted, her paper. a een of papier, hè? Eh? Bills, bills, bills. You need another bag. You know what else nodig. Oh, Aha, Haha, the zakken. Travel ready. Travel ready. Nou. Oh, you lose something. In just about 90 minutes, the city curfew will kick in again at 6 p.m. To beat the city of New Orleans curfew, you need to be where you need to be by that time. Tell them I say hello here. Yeah. All right, neighbor. All right, brother. Terry, you hear me? I just left the house. Dad had kicked in the back door. Nothing, nothing, nothing. But but uh, how the housing authority police was there, so they say what probably happened, the state troopers probably kicked it in looking for dead bodies. the De deur was waarschijnlijk ingetrapt. Okay. uh, door, door troepen die op zoek waren naar lijken. Begrijpen we nu. Huh? New Orleans, we're coming back. Hey, Katrina, you're going to have to punch a little bit harder than that to keep us down. And that's just not going to happen. New Orleans, we're coming back. For Sports Radio 1280 WODT and your family of Clear Channel radio stations, New Orleans, USA, I'm Jerry V. And let's repeat it one more time. Hey, New Orleans, we're coming back. dit was de derde aflevering van Na de Storm. Een serie radioreportages van Gerrit Kalsbeek over de nasleep van orkaan Katrina. In de volgende aflevering, volgende week dinsdag dus, ontmoeten we Big Mama. Meer familie en ook verschijnt God op het toneel. Meer informatie te vinden op onze website en dat is www.ochtenden.nl.